Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Schiphol wil grond die met PFAS is vervuild zelf gaan schoonmaken. De brandweer op het vliegveld heeft jarenlang blusschuim gebruikt waar die schadelijke stoffen in zaten. Inmiddels ligt er zo'n 200.000 ton aan vervuilde grond onder afdekzeiltjes klaar om schoongemaakt te worden. En de gemeente wil Schiphol toestemming geven voor een soort pfas wasstraat maar omwonenden zien het niet zitten. PFAS is gewoon geen goedje wat je in je drinkwater wil hebben en ook niet in je bodemwater. We hadden veel eerder veel meer openheid moeten geven. Iedereen heeft die grond gezien met die, met die zeiltjes overheen. Ja, wees daar nou transparant over. Dan, dan ben je in ieder geval... Dan, dat komt de geloofwaardigheid een stuk te goede. Voorlopig is het nog lang niet zo ver. Er is bijvoorbeeld ook nog geen omgevingsvergunning voor die wasstraat. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft een officier van justitie ontslagen. Het OM zegt alleen dat hij gedragsregels heeft overtreden. Het parool heeft iets meer informatie. Volgens die krant gaat het om een man van eind 50 met een alcoholprobleem. Er zouden meerdere klachten over hem zijn gedaan... omdat hij zijn werk niet op een normale manier kon doen. In Washington D.C. is de begrafenis van de Amerikaanse oud-president Jimmy Carter begonnen. Hij overleed eind december en was 100 jaar. President Biden is erbij, net als alle andere nog levende oud-presidenten. En rage rooms worden steeds populairder. Dat zijn speciale kamers waarin je van alles en nog wat mag slopen. Met een honkbalknuppel kan je bijvoorbeeld helemaal losgaan op tv's, servies, toetsenborden en soms zelfs een piano. In Brunsum in Limburg loopt het een storm, ziet de eigenaar. Als je thuis doet heb je troep, heb je vaak boze buren omdat je lawaai maakt. Hier kun je gewoon lekker komen. Het is de bedoeling om hier te slopen en hier ben je helemaal op je plek. Het is ook regelmatig zo dat er mensen komen die echt iets eh, eh, heftigs hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld een dierbare hebben verloren. En die komen hier. En ja, je ziet dat die mensen helemaal opgeleefd zijn als ze klaar zijn. Ja, en bij agressie denk je vaak snel aan mannen. Maar volgens de eigenaar van deze tent is 80% van zijn bezoekers vrouw. Het weer dan nog vooral zonnig met langs de kust nog wat buitjes. Het is een graad of 1 in Limburg tot zo'n 6 graden in het westen van het land. En vanavond komen er pittige buien aan en kan het opnieuw glad gaan worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A10. Rijd je op de Ring Noord richting Haarlem... dan heb je tussen afrit Wonendam en Amsterdam Hemhavens zo'n 10 minuten vertraging. En ook file op de A10, de Ring Zuid, richting eh, Rotterdam. Tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert 10 minuten oponthoud. En tenslotte nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 Yes, you are. tears attention. the sheets only brings exasperation. It's time to walk the streets, smell the desperation. At least there's pretty lights, though there's little variation. It nullifies the night from overkill. Day after day reappear. Night after night, my heart beats.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 Het afgelopen jaar hebben natuurrampen wereldwijd 320 miljard dollar schade veroorzaakt. En dat is veel meer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar... staat in een rapport van de Duitse herverzekeringsgigant Munich Re. Het Libanese parlement heeft legerchef Joseph Aoun gekozen als president. Sinds eind 2022 zat het land al zonder staatshoofd. Vanaf volgende week gaan scheidsrechters in het voetbalstadion beslissingen van de VAR uitleggen aan het publiek. En het moet leiden tot meer begrip voor de ingrepen door de videoscheidsrechter. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 1 graad in Zuid-Limburg tot 6 aan zee. Morgen zon, enkele winterse buien en opnieuw 1 tot 6 graden. too much. All of the people stop to rush. Stop to who's to blame my dog and bone. We'll crack that stereo even when the speakers blow.